uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal keer dat er in Nederland een tekort aan medicijnen was... is vorig jaar bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Vorig jaar was bijna 1500 keer een medicijn landelijk tijdelijk niet verkrijgbaar. In 2018 was dat ruim 750 keer. In de meeste gevallen gaf de fabrikant geen reden op voor de problemen... En als de productie weer op gang komt... staat Nederland bij fabrikanten achter in de rij... door de lage medicijnprijzen hier, zegt KNMP. Amerika heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid onder druk gezet... meldt de New York Times. Het gebeurde in 2009 tijdens het onderzoek naar de crash... van een vliegtuig van Turkish Airlines bij Schiphol. Bij het ongeluk vielen negen doden. Door een kapotte meter zette de automatische piloot de landing te snel in... De onderzoeksraad zag dat wel, maar zou onder druk van Boeing... te veel nadruk hebben gelegd op menselijk falen. De onderzoeksraad zegt dat conclusies over ontwerpfouten... inderdaad niet zijn gepubliceerd, maar dat ze dat zelf hebben besloten. De ouders van de Spaanse peuter die een jaar geleden in een illegaal gegraven put viel en overleed... hebben een schikking getroffen met de eigenaar van het land. Die erkent dat hij ernstig nalatig is geweest en dat het kind daardoor is overleden. Hij accepteert een straf van een jaar cel. De Spaanse justitie wilde drie jaar cel eisen. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van zo'n 180.000 euro. Een man die afgelopen vrijdag een Aston Martin stal... bij een autogarage in Bokstol, is in Spanje opgepakt. De oplichter wilde een profit maken met de auto... die tweedehands 50.000 euro kost, maar hij kwam niet meer terug. Hij liet als onderpand een dure BMW achter, maar ook die bleek gestolen. Het autobedrijf deelde het nieuws via Facebook. Een internationale vrachtwagenchauffeur zag de auto in Spanje staan en belde de politie. Daar werd de man na een wilde achtervolging opgepakt. Het weer. In het zuiden daalt de temperatuur tot onder het vriespunt en kan het mistig worden. In de ochtend lost de mist op en wordt het in het zuiden vrij zonnig. In het noorden meer bewolking. Het wordt 4 tot 7 graden.